uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De asieldeal is toch nog niet rond. De vier coalitiepartijen zouden dit weekend de laatste details bespreken. Maar de VVD wil er nog niet mee instemmen, bevestigen bronnen aan de NOS. Met de nieuwe asielwet moet het makkelijker worden om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De VVD heeft moeite met het aspect van dwang. Nederland heeft weinig zicht op Nederlanders die gevangen zaten in het buitenland en die daarna terugkeren. Dat zegt de reclassering in NRC. Die pleit daarom voor soepelere regels, zodat gevangenen die dat willen hun straf verder kunnen uitzitten in Nederland. Nu kunnen bijvoorbeeld zedendelinquenten die na hun straf terugkomen... hier een verklaring omtrent gedrag krijgen... omdat hun juridische verleden niet bekend is. Oud-staatssecretaris Steven van Justitie noemt het gebrek aan toezicht... een potentieel gevaar voor de Nederlandse samenleving. In Duitsland heeft een meisje van acht bijna haar hele leven thuis opgesloten gezeten. Ze werd ontdekt door jeugdzorg en de politie toen het huis waar ze woonde werd doorzocht na anonieme tips. Dat gebeurde twee maanden geleden, maar de politie brengt de zaak nu pas naar buiten. Het meisje woonde met haar moeder en haar opa en oma. Waarom ze werd opgesloten in een kamer is niet duidelijk. Naar omstandigheden gaat het goed met het meisje. Er waren geen aanwijzingen voor misbruik, zegt het OM tegen Duitse media. Het Iraanse parlement wil strengere straffen voor demonstranten. Sinds september zijn er felle protesten tegen het Iraanse regime, ook gisteren weer. Volgens een mensenrechtenorganisatie openden veiligheidstroepen in de stad Marivan het vuur op mensen die samenkwamen na de dood van een vrouw. Ze zou zijn overleden nadat ze bij protesten was geslagen.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 getwijfeld over